Verslaggever Lars Geerts weet meer. Ja, het kabinet denkt onder meer aan kazernes, maar opvallender nog, ze denken ook aan cruiseschepen. Daar zouden die asielzoekers dan moeten worden opgevangen in een haven die in een van die gemeenten ligt. En aan boord zouden ze dus zes maanden moeten kunnen verblijven. In totaal vier locaties waar ongeveer per locatie duizend mensen zouden kunnen verblijven. En al dit plan is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Afgelopen nacht hebben weer een aantal vluchtelingen geen slaap slaapplek kunnen vinden en op stoelen de nacht door moeten brengen. Dit plan zou daarbij moeten helpen. Veel werknemers hebben er de laatste tijd iets bij gekregen. In cao's die kort geleden zijn afgesloten... gingen de lonen gemiddeld zo'n 3% omhoog. Dat is een stuk meer dan de afgelopen jaren. Maar volgens deze vakbond kan er nog wel een tandje bij. Wij zien dat werkgevers toch nog wel heel voorzichtig zijn... met het investeren in hun mensen. Langzaamaan lijkt er een kentering te zijn... maar dat gaat nog niet van ganse harte. De loonstijging is trouwens niet genoeg om aan het einde van de maand ook meer over te houden. De prijzen van veel spullen stijgen nog sneller. In de stadions van Feyenoord, PSV en PEC Zwolle worden komend seizoen proeven gedaan om racisme en discriminatie op de tribunes tegen te gaan. In het stadion in Eindhoven komen bijvoorbeeld geluidscamera's te hangen... die racistische opmerkingen en spreekkoren moeten herkennen. Over een jaar wordt er gekeken of het iets heeft geholpen. touwtjes springen of een potje flessenvoetbal... Kinderen spelen te weinig buiten, zegt een stichting die dat promoot. Er zijn verschillende redenen voor. Omdat je binnen heel veel achterschermen kunt spelen tegenwoordig, hè, met allerlei games en apps die er zijn. Een andere reden dat we ook zien dat kinderen heel erg druk zijn. Ze hebben allerlei prestatiedrukken eh, die, ze, die ze merken. Waar ze, na schooltijd zijn ze bezig met huiswerkbegeleiding. Of ze moeten in allerlei sportverenigingen of muziekverenigingen. Ze moeten continu presteren. Ze hebben een volle agenda. Zo'n 40% van de kinderen is minder dan een uur per dag te vinden in de speeltuin. En 1 op de 6 speelt zelfs nooit buiten. De stichting wil dat kinderen vaker naar buiten gaan en roept ouders op om dat ook aan te moedigen. Het weer, ja, niet echt lekker weer om buiten te spelen vandaag. Je hebt een regenjas nodig en een paar laarzen. Morgen valt er ook af en toe een bui bij max 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer rijdt vrijwel overal moeiteloos door. Er is alleen één uitzondering.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 Let's dip, dip, dive in. Don't make me wait so long. I'ma slip, slip, slide in. You're looking like you really wanna try it. Let's dip, dip, dive in. Don't make me wait so long. I will pick up all your calls on site. We can fly to Acapulco for the night. Could tell you on that ball shit I like. Cause when you said you paid the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. can survive, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand, slip inside in. I got a Rolls Royce out the door, but you might as well to ride with. She know what she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fuckin' with me, babe, I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I buy for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma bring a check out and bust your neck down, but I gotta bust before I come.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 It's it, get it, get it, dance it, dance it, baby. the road? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up the road? Get a puppet. Does anyone wanna go waltzing in the dark again?